Voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. In het streekverdag gestaakt. Daardoor rijden er in het hele land minder of geen streekbussen en regionale stoptreinen, zegt de FNV. Ook de stadsbussen in Utrecht rijden niet. Volgens de vakbond weigeren de werkgevers om afspraken te maken over meer loon en het verminderen van de werkdruk. Chauffeurs zouden te weinig tijd hebben voor plaspauzes. De werkgevers nodigden de bonden nog uit voor een nieuw gesprek, maar omdat ze niet meteen aan alle eisen van de vakbonden wilden voldoen, besloot de FNV de staking in het streekvervoer door te zetten. Pakistan heeft boos gereageerd op tweets van de Amerikaanse president Trump... waarin hij Pakistan beschuldigt van leugens en bedrog. De Amerikaanse ambassadeur in Islamabad is daarover op het matje geroepen. Trump schreef dat de Verenigde Staten de afgelopen jaren zo dom zijn geweest... Pakistan voor 33 miljoen dollar aan hulp te geven... en daarvoor zijn beloond met louter leugens en bedrog. Ook beschuldigde hij het land van het beschermen van terroristen. De nabestaanden van een man die vorig jaar werd geliquideerd in Eindhoven... hebben een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de daders. Het OM loofde eerder al een beloning van 20.000 euro uit. Johan van Bokstel werd op 7 mei voor zijn huis doodgeschoten. Op camerabeelden is te zien dat hij door twee mannen werd opgewacht. De politie zegt rekening te houden met een afrekening in het criminele circuit. De MeToo-discussie heeft artistiek leider van het New York City Ballet de kop gekost. Pieter Martins wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Martins is 71, hij werkt al sinds 1981 voor het balletgezelschap en hij is nu met pensioen gegaan. Volgens hem zijn het anonieme beschuldigingen die al jaren oud zijn. Het weer, vanmiddag meer bewolking en vanavond regen en veel wind. Het wordt 7 graden. Morgen is het onstuimig met regen- en onweersbuien, af en toe zon en veel wind.